Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is iemand gewond geraakt. De 22-jarige man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Het is de derde schietpartij in één dag tijd in Amsterdam. Zondagmiddag rond 12 uur werd er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. En rond 7 uur kwam een 16-jarige jongen om het leven door één of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost. Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld... terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en achtergestelde groepen hard geraakt... en verdienden de tien rijkste mannen meer dan een miljard euro per dag. Oxfam Novib roept het nieuwe kabinet op om ongelijkheid en armoede stevig aan te pakken. Het Spaanse Openbaar Ministerie eist acht jaar cel en 100.000 euro schadevergoeding tegen een verdachte voor het doden van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn in 2018 op Mallorca. Van Luin overleed nadat hij s'nachts tijdens een vakantie was beroofd en ernstig mishandeld. De verdachte bracht hem wel naar het ziekenhuis, maar hij overleed die nacht nog. Vier jongeren die verdacht werden van betrokkenheid werden in 2020 vrijgesproken. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat de negatieve coronatest niet langer voldoende is voor de pas sanitair. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog.